Gert Kluk met het NOS Journaal. Duitsland wil Griek plaatsen van een begrotingscommissaris van de Europese Unie. Dat staat in een Duits voorstel dat is uitgelekt naar de Financial Times. Duitsland vindt dat Griekenland nog steeds te weinig doet om de financiën op orde te brengen. De Grieken onderhandelen met de EU en het Internationaal Monetair Fonds over een nieuw pakket aan leningen. De gesprekken verlopen moeizaam. De landen van de Arabische Liga hebben hun waarnemersmissie in Syrië stopgezet... om het buitenland te verleiden tot militair ingrijpen. Dat zegt de Syrische regering. De Arabische Liga schortte vandaag het werk van de missie op omdat het geweld in Syrië tegen demonstranten en burgers steeds heviger wordt. Het hoofd van de Arabische Liga brengt maandag verslag uit aan de VN-veiligheidsraad. Zo'n 1400 mensen hebben gedemonstreerd tegen plannen met de A15. Dat gebeurde onder meer langs de A15 bij Rotterdam en bij Zevenaar in de provincie Gelderland. Minister Schultz van Hagen wil bij Rotterdam de Blankenburg-tunnel aanleggen die de A15 verbindt met de A20 en bij Zevenaar de A15 doortrekken naar de A12. De demonstranten zeggen dat beide projecten ten koste gaan van natuurgebied. Door een brand in een afkeerkliniek voor drugsverslaafden in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn zeker 26 mensen omgekomen. De slachtoffers zijn allemaal patiënten. Volgens de Peruaanse minister van Volksgezondheid had de kliniek geen vergunning en werden de patiënten er behandeld als gevangenen. Getuigen zeggen dat er veel doden zijn gevallen omdat de deuren van de patiëntenkamers waren afgesloten. AZ is geen koploper meer in de eredivisie. De Alkmaarders verloren uit bij Rode JC met 2-0. AZ staat nu tweede, achter PSV. Heerenveen won thuis met 2-0 van Utrecht.